Maarten met het NOS-journaal. Hij belooft de eenheid in de Verenigde Staten te herstellen. Hij zei dat in een korte toespraak na afloop van het inauguratieconcert in Washington. Volgens Trump is er een beweging op gang gekomen die uniek is in de wereld. De beëdiging van Trump is later vandaag. De ceremonie begint om half zes vanavond Nederlandse tijd. De West-Afrikaanse landen die Gambia zijn binnengetrokken hebben de operatie stilgelegd. Ze willen een laatste kans geven aan de diplomatie. Een delegatie onder leiding van president Condé van Guinea zal een bemiddelingspoging doen. Zo'n 7000 militairen zijn Gambia binnengetrokken omdat de oude president Jammeh weigert de macht af te staan na de verkiezingen die hij heeft verloren. Hij krijgt tot vanmiddag de tijd om te vertrekken. Reddingswerkers zoeken ook vannacht naar overlevenden in het hotel in Italië dat door een lawine is getroffen. Tot dusver zijn volgens de autoriteiten drie lichamen geborgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het winterse weer. Er is een kamp voor de hulpverleners opgezet op zo'n 10 kilometer van het hotel. In het hotel waren ongeveer 30 mensen aanwezig tijdens de ramp. Amsterdam onderzoekt of er nog een derde dode is gevallen... toen de stad dinsdag langdurig zonder stroom zat. Een vrouw van 75 werd onwel, maar haar man kreeg eerst geen contact met 112. Uiteindelijk overleed ze in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Eerder was al bekend geworden dat twee andere vrouwen als gevolg van de stroomstoring waren overleden. Het weer, temperaturen vannacht tussen min 3 in het westen en min 6 in het oosten en zuiden van het land. In het noorden trekken wolkenvelden over.